9 uur. Freddy van met het NOS-journaal. De burgemeestersverkiezingen in Keulen zijn gewonnen door Henriette Reker. Gisteren raakte zij zwaar gewond bij een steekpartij. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar het is duidelijk dat ze een absolute meerderheid heeft gehaald. Reker is nu wethouder in Keulen. Ze werd gisteren aangevallen door een man die het niet eens is met het vluchtelingenbeleid in Duitsland. Reker ligt nog in het ziekenhuis, daar bracht ze haar stem uit op de intensive care. Frans Beckenbauer ontkent dat hij FIFA-bestuurders heeft omgekocht om het WK van 2006 naar Duitsland te halen. Daarmee reageert hij op een publicatie van vrijdag in de Spiegel. In een verklaring van zijn management zegt Beckenbauer dat hij er ook zeker van is dat geen ander lid van zijn comité dat heeft gedaan. Volgens de Spiegel had het comité dat het WK naar Duitsland moest halen de beschikking over een kas met zwart geld. Daarmee zouden de stemmen van vier Aziatische FIFA-leden zijn gekocht. Duitsland kreeg het WK van 2006 inderdaad toegewezen. In de Zuid-Israëlische stad Beersheba zijn bij een aanval door twee Arabieren één Israëliër gedood en acht gewond geraakt. Twee van hen zijn zwaar gewond. Dat meldt de Israëlische krant Haaretz. Twee mannen openden het vuur op een busstation en staken op hun slachtoffers in. Eén aanvaller werd doodgeschoten, de ander is zwaar gewond. Hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Vier van de gewonden zijn politieagenten. Sinds het begin van de maand zijn Israël en de bezette gebieden in de greep van geweld. Voor deze schietpartij werden dit weekend alleen al zes Palestijnen doodgeschoten die op Israëliërs instaken. En baanwielrenner Elis Lichtlee is Europees kampioen geworden op het onderdeel Keirin. In de finale was ze sneller dan haar tegenstanders uit Frankrijk en Rusland. Het is de vierde medaille voor Lichtlee op het EK baanwielrennen. Ze won de sprint en haalde zilver en brons op twee andere onderdelen. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog en 6 tot 11 graden.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 Peaceful Radio. Welkom bij Peaceful Radio Show 1120 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen, uw gastheer voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. Een nieuw werkje in deze aflevering komt van Saudition, een eh, artiest eh, met al verschillende cd's in dit radioprogramma. Ehm, en de nieuwe cd van Saudition is Sacred Places. Daar gaan we zo mee beginnen. En volgende week, eh, volgende keer natuurlijk eh, nog veel meer nieuwe cd's. Want het stroomt weer binnen. Verder lekkere nieuwe eens muziek. Heel gevarieerd. Ga er maar eens lekker voor zitten. En ik wens je heel veel luisterplezier. we're They tried to change our living, tried to change our living. Cromwell and his soldiers came, started centuries of shame, but they could not make us turn. spirit of a man above the pain descending, above the pain descending. Today the struggle carries on. I wonder will I live so long to see the gates been opened. Once upon a time there was Irish ways and Irish laws, villages of Irish blood, waking to the morning, waking to the morning.